Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het vertrouwen in de overheid is het afgelopen half jaar behoorlijk toegenomen. 42% van de kiezers denkt dat problemen aangepakt gaan worden. En bij de verkiezingen in november was dat 29%. Het heeft vooral te maken met de politiek, zegt onderzoeksbureau Ipsos INO. Zij voelen zich gezien door nou ja, PVV, BBB. En ze hebben het gevoel dat deze partijen begrijpen met welke problemen zij zitten. En ze hebben het idee dat dit kabinet die problemen nu echt gaat oppakken en ook gaat oplossen. Nou, dat moet dan vandaag gaan beginnen. De nieuwe ploeg gaat vanochtend naar de koning voor de beëdiging en het fotomoment. Daarna kan het kabinet Schoof 1 echt aan de slag. Tientallen mensen aan boord van een vliegtuig van Madrid naar Uruguay... zijn gewond geraakt door zware turbulentie. Het toestel maakte een noodlanding in Brazilië. Volgens media daar zijn zeker tien mensen naar het ziekenhuis gebracht. De gewonden hadden onder meer botbreuken en wonden aan hun gezicht. Minder mensen hadden vorig jaar moeite met het betalen van de energierekening. Het ging in totaal om 396.000 huishoudens, een derde minder dan een jaar eerder. Volgens onderzoekers komt de daling vooral door de energietoeslag en het prijsplafond op gas en stroom. Zonder die maatregelen zouden meer dan dubbel zoveel mensen last hebben gehad van energiearmoede. Swifties met kampeerplannen zijn niet welkom bij de Johan Cruijff Arena. Donderdag, vrijdag en zaterdag geeft Taylor Swift drie concerten in Amsterdam. De gemeente is bang voor dagenlange rijen en overnachtende fans die per se vooraan willen staan... terwijl dat toch best leuk kan zijn. Alleen maar heel gezellig was. Het was één groot pyjama party eigenlijk kleurplaatspul meegenomen. <laughs> Dus, uh... Wij sliepen net daar bij het viaduct hiernaast. Ja, slaapzakje erbij, lekker eh, tentje, alles, eh, <laughs> hele vibe. Ja, dit was eerder bij een concert van Harry Styles. Toen werd het dus nog toegelaten. Maar dat gaat dit keer wel anders zijn, zegt de gemeente. De politie gaat controleren en kan boetes uitdelen. Het weer nog, een grijze ochtend met op veel plekken regen of motregen. Later trekken de buien weg en wordt het vaker droog. Vanavond is er soms ook een zonnetje. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Blarikum en Knopend Muidenberg 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Bijna 10 minuten op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knopend Velzen. 10 minuten op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Lunette. 10 kilometer file ook. En 201 Hilversum Uit Hoorn, tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loendersloot.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 Sinds de verkiezingen in november is het vertrouwen in de overheid toegenomen... van 29 naar 42 procent, meldt onderzoeksbureau Ipsos INO. Toename is vooral te zien bij mensen met een praktische opleiding. 223 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen staat vandaag een nieuwe ploeg ministers op het bordes van Paleishuis ten Bosch. Vanaf een uur of tien worden eerst alle ministers één voor één beëdigd en daarna alle staatssecretarissen. Het leven is vorige maand opnieuw duurder geworden. De inflatie steeg naar 3,2 procent, blijkt uit een schatting van het CBS. De prijzen van diensten zoals vervoer en recreatie stegen het hardst. Maar ook eten, drinken en tabak werden in juni flink duurder. Het weer bewolkt met regen of motregen in de loop van de dag droog bij 16 tot 19 graden. to go home. All of my change I spent on you.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 telling though. <laughs> what do they call you, Mr. Tin Man or something? See, I don't want your cars, I don't want your jewelry. No, you can not buy this. Mm -mm. So you can keep that. <laughs> Wait a minute, uh, yeah, you can give me that back.